Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen staan uren in de rij om afscheid te nemen van Peter R. de Vries. De wachttijd is volgens de politie opgelopen tot drie uur. Vanwege de felle zon worden er flesjes water uitgedeeld. De misdaadverslaggever werd ruim twee weken geleden neergeschoten en overleed vorige week in het ziekenhuis. In Theater Carré in Amsterdam kan iedereen die dat wil sinds vanochtend afscheid nemen. Binnen is het echt heel mooi en of die nog steeds bij ons is... Ook een bloemenzee en eh, mooie foto's. En laten we die altijd maar in herinnering eh, houden. Dat die toch gewoon bij ons is. En we zouden nog heel vaak aan hem denken. Ja, het stond eh, echt mega vol met bloemen. En ja. ja, gewoon ben sprakeloos van. Het was echt heel mooi, ja. Morgen is de uitvaart van Peter R. de Vries. Hongaren mogen nu zelf hun zegje doen over de omstreden LHBTI-wet die vorige maand werd ingevoerd. Volgens die wet mag er in de media en het onderwijs geen voorlichting meer zijn over homoseksualiteit of geslachtsveranderingen. Daar was vanuit de EU veel kritiek op. Nu laat de Hongaarse premier Orbán een referendum organiseren over de wet. Als je een boswandeling wilt gaan maken, kun je Leersum voorlopig maar beter overslaan. Een maand geleden trok er een valwind over het Utrechtse dorp. En in de bossen is het nog steeds gevaarlijk vanwege vallende takken. Staatsbosbeheer zegt dat het bos op sommige plekken nog het hele jaar dicht blijft. De openingsceremonie is vrijdag pas, maar rond deze tijd trappen de Oranjevrouwen alvast af voor hun eerste wedstrijd op de Spelen tegen Zambia. Het was door corona moeilijk om wedstrijden van de tegenstander te bekijken, zegt bondscoach Sarina Wiegman. Nou, het was wel lastig. We hebben wel wat kunnen zien hoor, wat beelden kunnen verzamelen, maar niet heel veel. We, zijn wel, we weten wel wat, maar waar je normaal... Eh, heel veel wedstrijden van landen hebt, is dit met Zambia niet het geval. Dat is wel anders, was wel zoeken. Ondertussen heeft de organisatie ook al bekendgemaakt waar de Olympische Spelen van 2032 zijn. Die worden gehouden in Brisbane in Australië. Het weer nog, flink wat zon, maar in het oosten en noorden zijn er ook wolken. Het wordt 22 tot 25 graden en in het zuidwesten zelfs 27. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel iets frisser met 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Er is één uitzondering. Die is te vinden op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Eemnes en afrit Almere Haven staat een file van 3 kilometer.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 Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort. net als allemaal te buigen voor een lege zaal. En klinkt alleen nog mijn muziek voor een gefantaseerd publiek. Als in een droom is in mijn oren de echo van het applaus te horen. De tijd is mij voorbij gereest. en ik weet, het is mooi geweest. Mijn muzikale testament blijft achter als ik niet meer ben. Als jij mij hier niet langer ziet, herinner mij dan als een lied. Er bestaat geen zwart akkoord, want stemmen gaan te teloor. Maar de muziek, de muziek gaat altijd door. Het heeft zo vaak om mij gedraaid. Nu zijn mijn woorden weggewaaid. En ik hoor zonder het te snappen. Mijn stem naar adem happen. Ik voel iets wat ik niet wil voelen. Een diepe angst voor lege stoelen. Voor wie gewend is aan succes, is dit een hele planeet achter als ik niet meer ben. Als jij mij hier niet langer ziet, herinner mij dan als een lied. Er bestaat geen slotakkoord, want stemmen gaan te lood. Maar de muziek, de muziek gaat altijd door. Zoals een niet te dove vuur dat warmte geeft en eeuwig duurt. De fakkel gaat van hand tot hand, van muzikant tot muzikant. Maar mijn muzikale testament blijft achter als ik niet meer ben. Als jij mij hier niet langer ziet gaan. Maar de muziek, de muziek gaat altijd door. Maar de muziek, de muziek gaat altijd door. Ik begon het tweede uur met Suzy Quattro, Ken de Ken. En ik ben daarna gevolgd door Rob de Nijs en Ernst Daniel Smit.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 Het is verstandig om te kunnen zwemmen. Zwemles voor volwassenen. Vanaf maandag 6 september in Nieuw Unicum. Twee groepen, van 7 tot 8 zijn de mannen aan de beurt en van 8 tot 9 de vrouwen. De kosten bedragen 20 euro per maand. Inschrijven kan via www.plus.zandvoort.nl I see you Altijd weer ZFM. The remember this. De Beach Boys is een Amerikaanse band die in 1961 werd opgericht door de broers Brian Wilson, Dennis Wilson, Carl Wilson, hun neef Mike Love en schoolvriend Alan Jardin. Met harde hand aangespoord door vader en manager Murray Wilson, zelf een weinig succesvol liedjeschrijver, maakten de jongens muziek in de stijl van The Four Freshmen daarbij harmonische zang in de hoofdrol speelde. De single Surfing in 1961 werd een hit en werd typerend voor de richting die de band de eerstvolgende jaren zou volgen. Een combinatie van surfmuziek, een stijl die tot nu toe vooral instrumentaal was geweest, en teksten over surfen, auto's en meisjes. In hoog tempo wel de singles en albums uitgebracht. Allergen zijn hierover. De Beach Boys zelf waren onze grootste concurrenten. Ik heb gekozen uit 1966 Good Vibrations. love the And the way the sunlight plays upon her hair Softly smile, I know she must be kind. geeft u nieuwe energie. Maakt het lichaam leniger en krachtiger. Yoga met meditatie elke maandag vanaf 30 augustus tot en met 20 december. De kosten zijn compleet 184 euro en aanmelden kan u via www.plus.zandvoort.nl. Ik herhaal www.plus.zandvoort.nl. for you. zichzelf zou staan. je rijker van. Todo lo que das volver. boomveiligheidscontrole blijkt dat een deel van de bomen op begraafplaats Noorderduin Zandvoort een onderhoudsbeurt nodig hebben. De bomen zijn te herkennen aan de rood-witte lintje dat om de boom is gebonden. Deze controles, die om de vijf jaar worden uitgevoerd, zijn belangrijk omdat ogenschijnlijk gezonde bomen toch schade kunnen hebben die op het eerste oog niet zichtbaar is. Dan is er bijvoorbeeld bij een storm een groter risico dat zo'n boom omwaait. Inwoners die één of meerdere bomen in de tuin hebben staan... zijn zelf verantwoordelijk voor de controle van hun bomen. I can still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feeling was. Put it proudly in my car. And my family listened 50 times to my two-song repertoire. And I told my mom her only son was gonna be a star. Bought all the Beatle records, sounded just like Paul. Bought all the old Chuck Berry, 78s and all. And I sat by my record player, playing every note they played watched them all on TV, making every move they made. Rock and roll, I gave you all the best years of my life, all the dreamy sunny Sundays, all the moonlit summer nights. I was so busy in the back, writing love songs to you while you were changing your direction. Never even knew that I was always just one step behind you. Sixty-six seemed like the year I was really going somewhere. We were living in San Francisco with flowers in our hair, singing songs of kindness so the world would understand that the guys and me were something more than just another band. And then 69 in LA came around so soon, we were really making headway. And riding lots of tunes, and we must have played the wildest stuff we had ever played. The way the crowds cried out for us, well, thought we had it made. Rock and roll again, oh, best years 71 in Soho. When I saw Suzanne, I was trying to go it solo with someone else's band. And she came up to me, later, took her by the hand. And I told her all my troubles, and she seemed to understand. And she followed me through London, through a hundred hotel rooms, through a hundred record companies who didn't like my tune followed me when finally I sold my old guitar.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 Vandaag is jarig Co Adriaans, dat is een voetbaltrainer en die wordt 74 jaar. Dan hebben we ook nog Cat Stevens... En Cat Stevens is een Britse zanger en songwriter die bekend werd van de folk rock en de soft rock liedjes. En die wordt 73 jaar vandaag. In juni 1978 heeft hij zijn naam officieel laten veranderen in Yusuf Islam. Yusuf Islam is, anno 2004, vader van vijf kinderen en woont in Londen. Hij maakt islamitische muziek en ook voor kinderen.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 De jazzliefhebbers kunnen dan vanaf deze datum weer gaan genieten van de maandelijkse concerten in de krocht. De opening van het seizoen wordt verzorgd door de West Coast Big Band. Zij beloven het publiek een onvergetelijke middag met als motto Music of County Base. Het programma voor het seizoen 2021 ziet er als volgt uit. Onder volbehoud natuurlijk. 12 september West Coast Big Band. 10 oktober Edwin Rutte Kwartet. 7 november Jasper Steps Kwartet. En 12 december Korbakker en V. Klaassen. En allemaal Celebration to the Music.